uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Europa berichten dat verdachten van de mislukte koepoging worden gemarteld. Door haar bezoek begrijpt Piri nu beter wat de impact van de koepoging is geweest. Ze noemt het een traumatische ervaring voor de Turkse samenleving. Ze zegt dat Europa dat heeft onderschat en te snel met een opgeheven vinger klaar stond. In Italië wordt vandaag een dag van nationale rouw gehouden... vanwege de aardbeving van afgelopen woensdag. De vlaggen op alle overheidsgebouwen hangen half stok... en premier Renzi en president Mattarella zullen bij een herdenkingsbijeenkomst zijn. Het dodental is inmiddels opgelopen tot 281. Er zijn nog enkele tientallen vermisten. Slachtoffers uit het plaatsje Arquata krijgen vandaag een staatsbegrafenis. Door de aardbeving zijn ongeveer 2500 mensen dakloos geworden en in ziekenhuizen liggen bijna 400 gewonden. De afgelopen dagen zijn in het midden van Italië meer dan duizend naschokken gevoeld. In Groot-Brittannië is een verloren gewaande opname van Paul McCartney teruggevonden. Hij zingt erop het nummer It's For You, dat in 1964 een grote hit was voor Cilla Black. Zij kwam ook uit Liverpool en was bevriend met de Beatles, die het nummer voor haar schreven en ook betrokken waren bij de opname. Cilla Black overleed vorig jaar. Een neef van haar vond de opname terug. Dat McCartney het nummer zingt is uniek, want de Beatles hebben It's For You nooit zelf uitgebracht. De plaat wordt later dit jaar op een Beatle-veiling in Liverpool geveild. De opbrengst wordt geschat op 17.500 euro. Het weer, het wordt opnieuw een zonnige dag. Wel staat op de Wadden en het IJsselmeer een stevige wind. Later op de dag is er kans op flinke regen- en onweersbuien.